uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Schiphol en KLM waren jaren geleden al gewaarschuwd... dat medewerkers meer risico lopen op hartproblemen en longkanker. Met die waarschuwing hebben ze nooit iets gedaan, meldt het tv-programma Zembla. Het gaat om medewerkers die dagelijks in de uitlaatgassen van vliegtuigen op het platform werken... KLM en Schiphol kregen 15 jaar geleden het advies van Arbo-experts... om de blootstelling van personeel aan schadelijke uitlaatgassen zo ver mogelijk terug te dringen. Maar dat is volgens Sembla niet gebeurd. Het gaat Nederland waarschijnlijk lukken om driekwart van alle elektriciteit in 2030 duurzaam te laten zijn. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Nederland is opgedeeld in 30 regio's om te onderzoeken wat hun bijdrage kan zijn... En de plannen die ze hebben ingeleverd laten zien dat het energiedoel waarschijnlijk ruim wordt gehaald. Wel moet er genoeg draagvlak blijven voor wind- en zonneparken. Het aantal kinderen dat wereldwijd in armoede leeft is sinds de coronacrisis met 100 miljoen toegenomen. Dat is een stijging van 10 schrijft UNICEF in een rapport. De organisatie zegt in het 75-jarige bestaan van UNICEF... nog nooit eerder een crisis te hebben meegemaakt... die kinderen zo hard raakt als de coronacrisis. Tijdens de coronapandemie zijn kwetsbare jongeren meer gaan blowen, drinken en lachgas gebruiken. Dat schrijft Trouw op basis van een landelijk onderzoek. De toename komt bij een deel van deze groep jongeren door eenzaamheid, stress, angst of uit verzet tegen de coronamaatregelen. FC Barcelona is voor het eerst in 21 jaar uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League. Het team van Frenkie de Jong en Memphis Depay verloor in München kansloos met 3-0 van Bayern. Barcelona eindigde zo als derde in de groep en speelt na de winterstop in de Europa League. Het weer, vandaag af en toe zon, maar er trekken ook wat buien over het land. Het wordt 4 tot 7 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. In het zuiden kan dan ook wat natte sneeuw vallen bij een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog één file die nog wel vrij veel vertraging veroorzaakt op de A10 Zuid. Na een ongeluk bij knooppunt Amstel heb je nog bijna een half uur vertraging.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 If you think about it, so many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those noses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. A world, the time has come to. The monkey pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. my hand is not the one you're meant to hold If my hand is not the one you're meant to hold broken memories.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 air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.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 Schiphol en KLM waren jaren geleden al gewaarschuwd dat medewerkers meer risico lopen op hartproblemen en longkanker. Met die waarschuwing hebben ze nooit iets gedaan, meldt het tv-programma Zembla. Het gaat om medewerkers die dagelijks in de uitlaatgassen van vliegtuigen op het platform werken. Het aantal kinderen dat wereldwijd in armoede leeft is sinds de coronacrisis met 100 miljoen toegenomen. Dat is een stijging van 10 schrijft UNICEF in een rapport. Het weer vandaag bewolkt en buien, maar af en toe schijnt ook de zon bij maximaal 7 graden.